Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis wil dat het voor jongeren makkelijker wordt... om over hun seksuele geaardheid te praten. Vandaag, op Coming Out Day, begint daarom een campagne... om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Jongeren die worstelen met homoseksuele gevoelens... hebben volgens Blokhuis vier keer zo vaak zelfmoordgedachten... als heteroseksuele jongeren. Om duidelijk te maken dat twijfelen normaal is... wordt de campagne de hashtag Queni gelanceerd. In de Amerikaanse politiek groeit de onvrede over de Turkse inval in Noord-Syrië. Ook tientallen republikeinen distancieren zich van president Trump... die de inval mogelijk maakte door de Amerikaanse troepen uit het grensgebied terug te trekken. In het Huis van Afgevaardigden zijn naast de democraten zeker 29 republikeinen voor sancties tegen Turkije. Trump zei vannacht dat hij de Turkse aanval ook niet steunt... maar dat de Amerikaanse bevolking ook geen nieuwe troepen wil sturen. IS is verslagen, dus onze taak zit erop, zei Trump. Hij zegt dat hij wel tussen Turkije en de Koerdische strijders wil bemiddelen. Vleeskuikenbroederijen moeten beter voor hun dieren zorgen... blijkt volgens de Volkskrant uit een nog niet gepubliceerd besluit... van het ministerie van Landbouw. Vleeskuikers moeten op termijn binnen 36 uur nadat ze uit het ei zijn gekomen... voedsel en water krijgen. Nu is het binnen 60 uur en daardoor is de sterfte onnodig hoog. Het duurt vaak zo lang doordat de vleeskuikers pas eten en drinken krijgen... als ze vanuit de broederij zijn overgebracht naar een pluimveehouderij. En dat gebeurt pas als alle eieren zijn uitgekomen... Het noodlijdende Amsterdamse afvalbedrijf AEB krijgt opnieuw geld van de gemeente, 45 miljoen. Daar heeft de Amsterdamse gemeenteraad vannacht mee ingestemd. Het geld gaat onder meer naar salarissen, operationele kosten en het vervoeren van slip. Amsterdam investeerde eerder al 35 miljoen in het afvalbedrijf. Het weer, een natte herfstdag, vooral in het noorden veel regen... een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is bij Watergaasmeer een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is dicht. Verkeer richting Haarlem volgt Purmerend Ring Noord A10. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat 2 kilometer file bij Knopend Watergaasmeer. De vertraging is 5 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam meer vertraging tussen Hoogmade en Hoofddorp. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.